Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ruim 20% van het geïmporteerde vuurwerk voldoet niet aan de veiligheidseisen. Het vuurwerk valt makkelijk om of ontploft voordat het hoog in de lucht is, zegt de inspectie Leefomgeving en Transport. Vorig jaar werd ongeveer evenveel geïmporteerd vuurwerk als gevaarlijk aangemerkt. De importeurs moeten ervoor zorgen dat het wordt vernietigd. De politie heeft tot aan kerst in totaal 42.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Ook dat is ongeveer net zoveel als vorig jaar. Vaak lag het vuurwerk in grote hoeveelheden opgeslagen in woningen. De AIVD is op zoek naar 250 nieuwe medewerkers. Die komen bovenop de 200 mensen die de inlichting- en veiligheidsdienst dit jaar al heeft aangenomen. Vanwege de terreurdreiging en de Russische machtsgreep op de Krim besloot de Tweede Kamer extra geld vrij te maken voor de AIVD. De dienst is vooral op zoek naar ICT'ers, maar ook naar onderzoekers en vertalers die bijvoorbeeld Russisch of Arabisch spreken. Loek Hermans wordt toch geen interim-burgemeester in Zutphen. Hij zou 1 februari aan de slag gaan, maar heeft met de lokale fractievoorzitters gesproken... en concludeert dat er te weinig draagvlak is voor zijn komst. Eerder vandaag bleek dat ruim 1500 inwoners een petitie hadden ondertekend tegen de VVD'er... die vorige maand opstapte als fractievoorzitter in de Eerste Kamer. De ondertekenaars willen iemand van onbesproken gedrag. Herman strad af als fractievoorzitter nadat er wanbeleid was vastgesteld bij zorgbedrijf Meavita, waar Hermans president-commissaris was. Irene Wust is voor de zesde keer Nederlands kampioen geworden op de 3000 meter op de NK-afstanden in Heerenveen. Antoinette de Jong veroverde zilver, Jorien Voorhuis eindigde als derde. Wust is met de winst ook zeker van een ticket voor de EK Allround en de WK-afstanden. Het weer, vanavond blijft het droog. Minima vannacht tussen 4 en 7 graden. Morgen vanuit het westen toenemende bewolking... met vooral in het westen wat regen. Het wordt 9 of 10 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Er is weinig aan de hand op de wegen in de Randstad. Alleen een file op de A2 Utrecht en Bos na een ongeluk bij Saltbommel.